Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Twitter sleept Elon Musk voor de rechter. Die mega-miljardair wilde Twitter kopen... maar vorige week werd bekend dat hij dat toch niet gaat doen. Volgens Musk is Twitter niet eerlijk geweest over gebruikersgegevens. Twitter zegt dat daar geen bewijs voor is... en het bedrijf wil dat hij gewoon zijn afspraak van 44 miljard dollar nakomt. De president van Sri Lanka is op de vlucht geslagen. Hij zat al ondergedoken sinds afgelopen weekend. Toen bestormden woedende demonstranten zijn paleis. In Sri Lanka is het al een hele tijd onrustig, vertelt journalist Davy Boerema. De afgelopen drie maanden zag je dat mensen steeds minder voedsel hadden, eh, geen eh, brandstof meer hadden. Er waren enorme, er zijn enorme rijen bij de tankstations eh, die echt wel dagen duren. geen medicijnen. Het lijkt erop dat de president nu op de Malediven zit. Volgens BBC is ook zijn broer gevlucht. Hij is de Sri Lankaanse minister van Financiën. Die zit nu waarschijnlijk in Amerika. In het dorp Kolham in Groningen is een NL-alert verstuurd voor een grote brand. De vlammen sloegen uit het dak bij een bedrijf en dat was link voor de huizen ernaast. De buren zijn voor de zekerheid geëvacueerd en tijdelijk ergens anders opgevangen. Het bedrijf is helemaal afgebrand. En het is volop zomer en dus staan de campings vol met tenten en caravans... Deze mensen hadden geen zin in het gedoe op Schiphol en blijven lekker in eigen land. Wij zitten gewoon lekker hier en we zijn ook binnen een half uurtje zijn we weer thuis. <laughs> Inderdaad, geen lange, geen lange rit en uh, chagrijnige kinderen op de achterbank. En hier een tentje opzetten en je, en je bent weg. Gewoon echt helemaal weg. Dat is echt, eh, echt wel top, ja. Dat is echt eh, genieten. Ja, dan hebben ze ook nog eens prima weer. Op steeds meer plaatsen komt de zon er doorheen vandaag. En er zijn wel grote verschillen in temperatuur. Langs de noordkust wordt het 19 graden, in Limburg 29. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurt een ongeluk bij de Wijkertunnel. Die ligt in de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar.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 I can dance. I just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. Just wanna praise you. You broke the chains now I can live forever. 9 is Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. als bruisende badplaats. Ook in de zomer.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 Twitter begint een rechtszaak tegen Elon Musk. Het platform wil afdwingen dat de Amerikaanse ondernemer de overname deal... waarde van 44 miljard dollar die hij met Twitter had, alsnog nakomt. Pianist en pianopedagoog Jan Wijn is na een kort ziekbed overleden. Dat zegt zijn familie tegen het ANP. Wijn was een in binnen- en buitenland gevierd pianist en docent. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later breekt de zon door. De middagtemperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden... tot lokaal 29 graden in Limburg. van de zomer op ZFM. Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. ZFM Zomer. shoulders if it was ever hard to move. She turned the rain to a rainbow when I was living in the blue.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 Don't believe I can fight temptation. I think you are ready. Je zit tegenover me aan tafel. Je ogen rood van alle tranen. Een diep verdriet heeft je gegijzeld en wil je maar niet laten gaan. Je zegt ik wil er tegen vechten.